Fan FM, het ZFM radioprogramma op de woensdagavond, waarin een echte fan twee uur lang zijn of haar favoriete groep of artiest mag laten horen en toelichten. Vanavond een bijzondere uitzending van Fan FM, want vandaag gaan we het hebben over Leonard Cohen en dat gaan we doen met de band Fast Countenance. Fast Countenance heeft dit jaar een nieuw album uitgebracht, Cohen Songs and Stories. Het is een live album opgenomen tijdens een van hun theatershows rond de muziek van Leonard Cohen. Vanavond ben ik op bezoek bij de band en ga ik met twee leden, Johan Molenaar en Jaap Veerman, praten over Leonard Cohen en natuurlijk ook over hun band Fast Countenance.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 Kunnen jullie je even voorstellen en ook wat vertellen over de band? Ja, nou, eh, ik ben eh, Johan Molenaar. Eh, ik ben bassist van de band en een van de vocalisten van de band. Eh, een van de oprichters ook van de, van, van de band. En Jaap? Ja, ik, eh, nou, ik ben geen vast onderdeel van Fast Countenance. Ik ben gevraagd om eh, als, als gastzanger voor het project van Cohen. Oké, ja. Want vanavond gaan we het hebben over Leonard Cohen. Ja. Ehm, kun je daar iets over vertellen? De relatie tussen de band en Leonard Cohen en waarom dit project? Ehm, nou ja, eh, wat ik daarvan vanuit, vanuit mijn perspectief kan, over kan vertellen is... Ehm, ja, ik, ik ben al op jonge leeftijd in aanraking gekomen met de muziek van Leonard Cohen. Eh, ja, toen eh, een beetje rond mijn 18e, 19e zeg maar. Ehm, ja, wij hadden met onze vrienden gewoon interesse in muziek. Eerst rockmuziek hè. En ja. nou, vervolgens ga je wat verder kijken, kwamen we bij de Beatles uit. En, en, ja, Vervolgens, en vervolgens kwamen we bij Dylan terecht. En vervolgens kwamen we ook bij Leonard Cohen... Eh, trok ook onze aandacht. En eh, ja, dat heeft mij altijd geïntrigeerd eigenlijk. En eh, dat, dat, dat heb ik, ben ik altijd blijven volgen. Waarom? Of ja, geïntrigeerd? Ja, het, is sowieso denk ik een unieke, unieke stijl die die, die, die heeft binnen de popmuziek. Weet je? Ja, De, manier zoals hij die nummers aankleedt en ja, die, die, die, die, die poëtische teksten. Klopt, ehm, ja, die zware teksten. Ja, en ook hele mooie teksten. Ehm, en, en de, ook gewoon, ja, die die dan vervolgens eh, vangt in prachtige liedjes. Ja. En ja, dat, dat, daar zat iets in wat mij enorm aan, aan, aantrok en aantrekt nog steeds. Ja. Dus ik ben altijd eh, ben ik dat blijven volgen, zeg maar. En zijn stem, dat is volgens mij wel een hele bijzondere stem, denk ik ook. Hè? Ja. Ja, die is natuurlijk met de jaren is die, eh, ja, enorm laag geworden. Eh, waarbij hij op het eind eigenlijk meer ja, ja, praten voordroeg dan, dan, dan zong. Maar ja, dat, ook dat had weer zijn, zijn charme. En, en ook dat, die laatste platen, die zijn gewoon ongelooflijk mooi. Ondanks dat hij dan bijna fluistert bij sommige nummers. Maar toch brengt hij het op een bepaalde manier. Gemaakt, ja. Maar je bent niet eh, met Suzanne eh, groot geworden, of dat is niet je eerste kennismaking? Nee, dat... Nou ja, het wel een beetje... van die generatie. Ja, dus ja. <laughs> wel, dat was wel natuurlijk een van de eerste albums die we dan ook gingen draaien. Dus dat, dat eerste album, Songs of Leonard Cohen, volgens mij. Ja. Ehm, ja, dat wel, wel die albums en ook met, met by Fire en dat soort nummers en The Stories of the Street. Dus dat waren wel, dan, dat waren wel de eerste, eerste albums die ik dan leerde kennen, zeg maar. Ja. En toen dacht je, ik heb een leuke band, laat ik er nog wat mensen bij vragen en eh, laten we iets met Leonard Cohen gaan doen. Het was meer een... Eh, ja, dat, dat, is gaande, ja. gaandeweg gegroeid. Wij, wij, ja, wij met Fast Counters maken wij ook eigen platen. En soms ja. coverden wij dan al wel eens een nummer van Leonard Cohen tijdens een, avond in de PX of wat dan ook. Eh, okay. Uh, eh, was een keer een, ook eh, een, een soort kleinere tribute in de PX. En deden wij ook een, aantal nummers van Cohen. Dus zodoende was dat wel bekend binnen nou ja, in Volendam en bij ook de programmeur van de PX, eh, Bianca Vos. Oké, ja. En toen eh, Leonard Cohen overleed, eh, kreeg zij het idee van laten we in de PX een mooie oh. tributeavond gaan opzetten. En toen heeft zij ons benaderd als begeleidingsband voor die tributeavond. Oké, zij is de trigger geweest eigenlijk. Ja, zij is wel de trigger in geweest. En zij had toen het idee van laten we een, een, een, mooie avond opzetten in de PX. Gaan jullie de begeleidingsband worden en dan nodigen we wat, nodigen we wat gastzangers en zangeressen uit. En dan maken we er één avond van. Dat was het idee. Maar het is meer geworden, toch? Het is wat meer geworden, ja, absoluut, ja. Ja? as a weapon or to make a woman smile. Oh, but lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. He said, lover, lover, lover. died, he said. No, I never ever walked away. Yeah, it was you who built the temple, it was you who covered up my face. try again, he cried. Oh, please, please let me try again. I want a face that's fair this time. I need a spirit that is calm. Oh, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Lover, Lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. said, Lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Oh, but lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. En hoe ben jij erbij betrokken, ja? Ja, ja nou ja, goed, uh, wat, wat Cohen, ja, of Cohen, hè, hoe spreek je ja, dat? Het ja, is altijd nog moeilijk. Uh, moeilijk. Ja. Ja, ik ben natuurlijk van een, eh, een eh, andere generatie als, eh, als de meeste bandleden. Jij bent wel groot geworden met Susanna bij het uh, kampvuur. Ja, ja, en met ja. So Long Marianne natuurlijk. die eerste twee uh, Ja. en, die, die natuurlijk gewoon alleen nog met het gitaartje waren. En, en toen al wel die vrouwenstemmetjes erbij natuurlijk. Wat dat natuurlijk die magische krachten ook van de nummers van, twee, van het Cohen. En eh, nou, ik speelde in die tijd, begon ik natuurlijk ook al een beetje gitaar te spelen. Dus ja, dan, dan was het natuurlijk 1 eh, en 1 is 2. Eh. ja, ja. En ik was natuurlijk ook altijd wel heel geïnteresseerd in teksten en, en mooie poëtische. Je in die tijd had je natuurlijk ook Dylan. En ja. dat is natuurlijk ook zo'n verhaal. ja, ik werd daar ook door aangetrokken. Ik ben hem wel ook weer uit het oog en uit het oor verloren, zal ik maar zeggen. Oké. En Totdat mijn eh, oudste zoon mij eh, op een gegeven moment weer eh, attendeerde op... je moet deze cd's beluisteren van... Oh, wat leuk. Was, ja, Ten New Songs was dat. toen heb ik het weer opgepakt. En toen ben ik alles weer gaan beluisteren. En toen kwam ik natuurlijk tot de ontdekking dat het alleen maar rijker nog was geworden en mooier. En wat betreft zijn stem vind ik ook... ja, die is natuurlijk veel lager geworden, maar, maar uh, ja. Maar veel, veel warmer en veel dieper. En daar spreekt natuurlijk ook dat hele. Ja, zijn hele leven speelt daar. Eh, en, ja, dat kan je horen in zijn stem. Ja, ja. Ze heeft dus, een hoop eh, ellende meegemaakt dan of zo. Nou ja, dat gevoel krijg je wel natuurlijk. is een ja, beetje, hij was natuurlijk een, misschien komen we er later ook nog wel vaker over te spreken, maar hij was natuurlijk een, een hij had depressieve eh, eh, ja, periodes. En hij is natuurlijk eigenlijk niet begonnen als, eh, als, als popartiest, zal ik maar zeggen, of als, als zanger en gitarist, maar als, als dichter. Ja, oké. Schrijver. een schrijver, ja. ja. En, ja, En, en dat heb je natuurlijk met de goede kunstenaars die, eh, <laughs> ja. die hebben meestal ook iets depressiefs in zich. Ja, <laughs> ja, Sinds het ik maar. Eh, ja, noem eens even wat, een zijstraat. En, eh, <laughs> en, en dan, dan ga je natuurlijk ook nadenken over het leven, denk ik. in, in, mijn optiek is het zo, des te, ja, des te zwaardere dingen je meemaakt, uh, des te bewuster je wordt van het leven en waar het dan om draait. Ja, en ja. Op die manier. En ja, ik ben dan eh, dus natuurlijk gevraagd door Johan. Uh, Omdat ook diezelfde Bianca Vos van, eh, van ons cultureel centrum, ja. de PX, die had mij iets eerder gezien. En toen had ik dus ook, stond ik ook met een grote band op het podium. Toen met verschillend repertoire ook. En, en ik speelde daar, of ik zong daar toen ook twee nummers van Cohen. Oké. En dat had Bianca gehoord en die had tegen Johan gezegd, nou je moet er <laughs> ook ja vragen. <laughs> ja. Want even terug naar eh, jullie band natuurlijk, Fast Countenance. Hoe is dat begonnen eigenlijk? Ja, dat is alweer, uh, ook alweer, uh, nou bijna 22 jaar geleden. 22? Ja, ja. ja wij zijn begonnen met een coverband, Sister Ray heette die. Die bestaan ook nog steeds trouwens. Doen we nog steeds Top 2000 project mee in dan. Ja? <laughs> Ja. En eh, van daaruit kwam bij een aantal van de, van de bandleden de, ja, de, de, de, ambitie of de, de, ja, eh, de, de wil om ook een eigen muziek te gaan maken. Oké. Dus daar zijn we, daarnaast zijn we eigenlijk nog een band begonnen. En dat werd eh, de False Countenance. toen nog met een andere leadzanger, Mario Reurs destijds. En eh, ja, toen zijn we gewoon maar... Weet je, ja, weet je Mario had wat liedjes, ik had wat ideetjes. En zijn we bij elkaar gekomen samen met, eh, met gitarist Jack en, en Nico en, eh, en nog een drummer. En een heel klein bandje zijn we gewoon begonnen met wat eigen liedjes te maken. Ja. En nou, op een gegeven moment eerst een demo gemaakt en... later een aantal albums gemaakt. gewoon in eigen beheer. Ja. Dus we, hebben ah, wel, we hebben wel drie albums gemaakt tot nu toe. Ja. Want ik heb gezien dat Cohen Songs and Stories al het vijfde album eigenlijk hè, van jullie. Ja. ja, vierde album. Als je die demo ook meetelt. Eh, die oh. staat officieel niet meer op de... Nee? <laughs> dat is een soort... Uh, <laughs> een soort forgotten album. collectors item. Ja, zoiets. zoiets eh, <laughs> The Last Tapes. Of ja, zoiets. Als je dood bent, komt het allemaal weer naar boven. Ja, zoiets. Nee, maar we hebben drie echt albums. ja, Cohen, Cohen Songs Stories is eigenlijk het vierde album nou, van de band. ja. ja. To the panic till I'm guided safely in. Lift me like an olive branch, be my later curtains that our kisses have unworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn, and dance me to the end of love. Yeah, dance me. Dance Me to the End of Love. Is daar nog wat over te vertellen? Over jullie uitvoeringen? Eh, over eh, uitvoering van eh, Leonard Quinn. Ja, nou, dat was natuurlijk de eerste keer dat, dat hij toen hij weer begon met optreden. Dat was natuurlijk magisch. en, en, en, die uitvoering natuurlijk live van al die nummers. Ja. Dat was heel speciaal. En, en Dance Me natuurlijk ook. Het is wel een van de nummers die op ons of op het album dan staan, eh, die, eh, die, die wel gewoon eh, de benadering van Cohen hebben. Want een aantal, of een, groot aantal van de nummers op de, op de CD, dat zijn natuurlijk ook andere uitvoeringen. Ja, eigen natuurlijk ook zangeressen zijn. Ja, ja. ja. Dit nummer wordt door Jaap dan gezongen op onze album. Ja. Ah, Dance okay. Me, dat zing ik dan. En Jaap heeft natuurlijk ook die diepe stem ja, die, Cohen-stem. Dus dan, ja, dan ga je ook echt de Cohen-versies eh, doen. Dat, eh, ja, dat doet hij eh, formidabel. Ja, maar ik moet wel zeggen dat ik heb natuurlijk ook in mijn muzikale leven heel veel projecten gedaan. Ik moet wel zeggen dat dit wel een, nou eigenlijk wel het, een van de mooiste projecten ja? Ja, is waar ik aan mee heb gedaan. Dat is gewoon echt, ook natuurlijk vanwege het grote gezelschap. En je moet natuurlijk ook niet vergeten dat het allemaal Volendammers zijn. Mhm. die, eh, waar, waarmee je dus gewoon een, een gigantische ja. band kan formeren. Eh, met blazers en, eh, en, en noem het allemaal maar op. En natuurlijk niet te vergeten de, de spreker, ja, Leuk, leuke verhalen. dat is natuurlijk op zich al uniek. Ja. Eh, echt, waar ik, ik eh, iedere keer als ik erover over eh, praat, dan, ja, dan, dan gaan de rillingen over mijn lijf Dat is gewoon echt geweldig. En waarom hebben jullie voor die benadering gekozen? Bijvoorbeeld niet, je kan ook een klein beentje nemen of zo, net als hij doet of zo. jullie hebben ervoor gekozen groot te maken, veel verschillende zangers. Ja, we waren wel geïnspireerd op de I'm Your Fan live CD. Er is in, eh, eh, zeg maar, eh, aan het eind van, ja, in, in Lennart's latere jaren, toen is er een reeks concerten geweest. Dat, dat noemen ze ook de I'm Your Fan concerten waren dat. Ja. En daar deden dan een Nick Cave van mee. Rufus Wainwright, oh, Jarvis Cocker van Pulp. En dat was ook een hele groep, een gezelschap... die een aantal shows heeft gedaan over de wereld. Oh. en een aantal zangeressen. En die dan ook de nummers van Leonard Cohen vertolkten dus dat, dat, dat was ook het initiële eh, idee van, nou, gaan we daar een beetje naar kijken hoe, eh, dat is gedaan. En daar hebben we naar gekeken. En naar zijn eigen laatste tours. Toen had hij zelf ook gewoon een grote band mee. Met violist en met een Spaanse gitarist en met een hele goede achtergrondzangeressen. Ehm, de Web Sisters, ook eh, fenomenaal goed. Ja. En, ehm, dus op basis daarvan hebben wij ook de band samengesteld. Ah, ja, we wilden die sound toch creëren. Eh, dus, en, wij hebben inderdaad ook die violisten. Ja, die was al onderdeel trouwens van de eh, Fast en Anne of Okay. Maar echt die Spaanse gitarist bijgevraagd en die, die, de achtergrondzangeressen. Oh, eh, Wel dus, een voorbeeld genomen dan. Ja, want Dat, dat zit ook in die live versies. Hè? Dus, dus, dat, dus, dus dat is een beetje een combinatie geworden van die I'm Your Fan... Mhm. Een live versie daar hebben we een beetje naar gekeken. En daar gewoon zijn eigen live eh, uitvoeringen. En daar hebben we dan op sommige nummers wel weer een eigen eh, twist aan gegeven, zeg maar. Ja. Dus eh, we, we, hebben ook bijvoorbeeld, naar nou, ja, sommige hebben hele aparte live versies uitgezocht. Die zijn zoon Adam Cohen dan zong met een zangeres. dus het, we hebben het een beetje overal nergens vandaan gehaald. Ehm, en zo het een beetje samengesmeed, zeg maar. Ja, ja, wat, mij ook opvalt of opviel, dat is eh, als je natuurlijk een aantal van die avonden hebt gespeeld, een aantal in theaters hebt gestaan, dan uh, krijgt ook eh, dat krijgt een eigen karakter. En, dus de nummers, de, de nummers, ja, Ook de, de, de, nummers gaan gewoon staan eigenlijk naar de hand van, van de band die het speelt. En, en ook naar, naar de, ja, de zangers maken er toch een eigen, geven er eigen zwaadje aan en de zangeres ook. Dus het wordt toch ook weer iets eigens. Ja. En dat, is ook, eh, dat vind ik ook mooi. Ja. The God of love, preparing to depart. Alexandra hoisted on his shoulder. the simplicities of pleasure. They gain the light, they formlessly entwine. trick, your senses all deceiving. A fitful dream, the morning will exhaust. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra Long. she sleeps upon your satin. Even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. Do not stoop to strategies like this. Has someone long prepared for this to happen? Go firmly to the window, drink it in. Exquisite music, Alexandra laughing. Your first commitments, tangible. as someone long prepared for the occasion. In full command of every plan you erect. Do not choose a coward's explanation that hides behind. goodbye to Alexandra Lost. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say, say goodbye. Toen bekend werd dat we dat gingen doen, uh, aan de avond uh, Cohen, dan krijg je natuurlijk wel, dat moeten we eerlijk toegeven, dan krijg je soms te horen van, is dat niet ongelooflijk saai? die stem van hem, eh, die liedjes en... Eh, ja, ja. Nou, dat is... Eh, dat is zeker niet zo, hè? Nee. Absoluut. Dat is zo verrassend geweest, de, de, de, de reacties uit de zaal en waar dan ook, waar we gespeeld hebben. ja, misschien ook omdat je heel, heel veel variatie is in ja, muziek. Precies, ja ook zeggen, en dat kan natuurlijk door zo'n grote band, de violisten, de gitaren en zo. Dat is, eh, maar het is ook, als een, een zangeres eh, eh, een nummer van hem zingt, dan wordt het soms ook gewoon een heel ander nummer. Dat, dat, als je bijvoorbeeld naar een Joan of Arc luistert, zoals hij dat zelf zingt. En vervolgens luistert naar een, ja, de versie die, we, die een zangeres bij ons, Nancy Guit, dan bracht. Ja. ja, dan heb je het echt, dan komt er zoveel meer melodie en, in. En, en dus dat, dat is ook de kracht. Dan hoor je nog meer de kracht van zijn liedjes soms. Dat, als een ander het uitvoert. Dat, dat heb ik heel vaak met, eh, met zijn liedjes. Dat, dat, eh, ja, als het dan wordt gebracht door een andere zanger eh, op een andere manier, dan wordt het nog mooier. Zeg maar. Ja. ja. Dus, dus zijn teksten zijn heel belangrijk wel. Ja, nou, die, ja, die, die, dat, dat, ik denk dat dat voor hemzelf het allerbelangrijkste was. Maar dat, het, het is ook. Het, het, klopt allemaal. Het is allemaal, elke zin is gewoon, eh, ja, ja, is gewoon anders, raak. Anders of beter dan Bob Dylan? Of moeten we dat gewoon niet vergelijken? Eh, die, heeft ik, leg het er natuurlijk wel vaak naast, maar het is natuurlijk heel anders. Het is, eh, kijk, Dylan heeft natuurlijk ook meer Rocky. Meer ja, maar die, ook, die heeft natuurlijk ook teksten dat je denkt, waar komt het vandaan? <laughs> en, en dat, maar dat, eh, ze hebben natuurlijk ook, eh, eh, dat hebben ze, ze hebben de keer met elkaar gezeten, denk ik, Dylan en Cohen. Ja. En Dylan zei, ja, ik, ik schrijf zo'n nummer soms in een kwartier. En Cohen die, die schreef soms, die deed soms een weet ik veel wat, een, jaar met, over, over een lied. Ja. Oh. En uh, ja. Dus Cohen heeft voor Hallelujah iets van 80 coupletten geschreven. Zo, nooit ja, uiteindelijk zijn er dan vijf uh, zijn ja. uitgekomen. Daar heeft hij vijf jaar over gedaan. Ja. Dus ja, dat was, die was ook extreem perfectionistisch. En, en het was en nooit... Dat, eh, ja, eh, als je fan bent, hoor je het. Ja. Je hoort, en, maar het is, niet, het is niet in elkaar gezet. Het is niet gezocht. Het, het vloeit, het loopt, het, het, klopt allemaal. Ja. En, het, en het is natuurlijk, het zijn gedichten. Het is, het is, het is zo poëtisch. Ja dat, ja, ik kan mij helemaal vergeten in, in, in, in zo'n liedje. Oké, maar ik denk wel dat moeilijke teksten zijn. Dus ik denk dat een eh, groot deel van het publiek, nou, die hoort die woorden niet eens, denk ik. Of die, die gaat denk ik niet zo diep in de tekst als jullie tweeën, denk ik. Nee. Nou, nou, ik denk dat de mensen die naar hem komen, die, dat, ja, die, die, die komen er ook wel echt voor die tekst hoor. En die, die, snappen het wel. Dat, die horen het ook wel, of die hebben het gehoord, die hebben echt geluisterd, of die hebben tekst meegelezen of zo, ja? Ja, dat, dat, want dat zijn wel de, de echte Cohen-fans. Dat zijn ook, hè, vaak ben je Cohen-fan voor het leven volgens mij, heb En je, je groeit in die teksten. Ja, maar jullie hebben denk ik ook andere toeschouwers gekregen of eh, hè, mensen. Ja, ja wij. Ja, nee, Bij ons kwamen ook mensen die inderdaad heel weinig van, Leonard Cohen eh, Zo goed als niets. kenden. En die gewoon heel verrast waren door de hele show en door de liedjes. En, eh, zeker, dat is ook zo. En die, die nog weinig kennis hadden van de teksten uh, aan zich. Maar die het nu wel, wel veel meer waarderen. Absoluut. Ja. want ik, ik, heb vanmiddag toevallig nog even geluisterd naar Alexander Leaving. Uh, staat geloof ik op 10 New Songs. Of, eh? Ja, daar staat hij ook op en op Live in Dublin. En, eh. Oh, oké, die gaan we zo draaien, ja. ja. ja. En ik zocht op Google nog eventjes de tekst. Ik ken hem wel grotendeels ook uit mijn hoofd, maar... toen vond ik onder, onder de tekst vond ik dus commentaar van heel veel mensen die vertelden wat ze in dat nummer, hoe ze dat nummer interpreteren. Oh. En, er, waren, en er waren zoveel verschillende interpretaties van. En, ja. Eh, ja. dat, en, en toch eh, ook wel weer raakvlakken. Mhm. Omdat hij daar toch iets in, in ligt van... Eh, het, het, is een, er is iemand vertrokken. Ja. was het nou een geliefde? Of is hier iemand overleden? iemand die, die, die, waar hij een hele sterke band mee heeft. En nou, dat, komt dan, dat kwam daar allemaal in terug. En dat is zo mooi te lezen. Dus, En dan ook zaten daar wel uitleggen eh, in, in, die ik ook zo voelde. Dus. Eh, Oké. Dat, dat, dat is dus die. Dus die, teksten zijn ook niet eh, eenduidig of zo zijn voor. Nee, dat is natuurlijk met poëzie ook niet zo. Ja, oh, en dat is waar, ja. ja. ja. En, en dat is zijn grote kracht. It's four in the morning, the end of December. I'm writing you now to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I heard that you're building your little house deep in the desert. You're living for you keeping some kind of I forgive you. I'm glad that you stood in opzoeken en meeluisteren of zo. Of meelezen eigenlijk, hè? Maar het is wel een aanrader. Dat zou ik dus eigenlijk moeten doen. Ja, dan, ja. je ontdekt dan heel veel erin. Ja. Je ontdekt dan heel veel erin. Dat is ook allemaal mooie woordspelingjes heeft hierin. En, ja? Uh, ja, er, er, zitten heel veel grapjes ook in eh, verwerkt. Hè? Dat, dat, dat kleine woordgrapjes en... Eh, en ja, sommige teksten, zoals met Chelsea Hotel, hoe je dat dan beschrijft, hè, dat gaat dan over zijn, zijn, eh, ja, zijn romance met Janis Joplin. Oh, ja. Eh, en, zijn eenmalige romance en, en, uh, die hij dan in het Chelsea Hotel tegenkwam. En ja, dan beschrijft hij die hele scene. Dat ze dan, dat de limousines, die staan s'nachts buiten en, en ze leven daar. En weet je. ja, ja. En, en, dat was het, dat was het liefde voor de, de, de songwriters toen. En ja, ja en, dan eindigt hij ook wel weer een beetje van... nou ja, ik denk eigenlijk niet elke dag meer aan je of zo, weet je. Ja, uh, want het was, we, gingen, we gingen voor het geld en, de vlees, en het vlees. Ja. Eh, <laughs> ja. Het vlees, ja. ja. Maar hij heeft natuurlijk ook enorme krachtige, zoals uh, Anthem... Ja, dat is veel. En, en de uitspraak in dat nummer... There's a crack in everything, that's how the light gets in. Ja. Ja, dat wordt natuurlijk heel veel gebruikt. Ja. Nog een keer? There's a crack in everything, that's how the light gets in. Dus hoe oh. donker het ook wordt, hoe opgesloten je ook bent, er is altijd wel een barst of waar het licht naar binnen komt. Oh, op een of andere manier komt het binnen, ja? Ja. Ja. Daar moet ik even over denken hoor. Waar je dan <laughs> weer door het licht, uit, de eh, hoop en, en, de ja. kracht uit... Hè? Hoe, diep je ook zit. En, dus altijd verlies, ja. ja. Dus altijd weer komt er wel weer licht eh, doorheen. Dus hij was wel ook heel positief, was niet alleen maar. Eh, eh, er zat ook wel hoop weer in. Ja, ja. Hoop, ja. ja. ja. Ja, want hij is natuurlijk, heeft die dus een keertje allemaal uit, achter zich gelaten. Hij is dus uh, boeddhist geworden. Ja. <laughs> Ja, is ja. ja, geweest? Ja, heeft jarenlang ergens op een berg gezeten. Yo, jij, jij Mount, weet Mount wat... Baldy in, eh, in eh, Los Angeles. Uh, Mount Baldy? Ja, daar dus was hij in de leer bij een, een zen-boeddhistisch klooster. Ja. Dus op een gegeven moment was hij gewoon... Na de, na de, de Future Tour was hij... Ja, hij, was er gewoon klaar mee met de muziek zien en met de plaat en de tour en vermoeid. en, en, en aan de drank en noem maar op. En, toen had hij gewoon, en hij was altijd geïnteresseerd in, in al die godsdiensten en religies. En, mhm. En eh, ja, toen zocht hij eigenlijk een, een, meester, een master. En toen ging hij bij, eigenlijk bij eh, dus die master... Eh, en in die tijd heeft hij geen muziek gemaakt eigenlijk, nee? Nee, toen heeft hij echt wel een aantal jaren heeft hij, heeft, hij zich echt, is hij, heeft hij zich echt teruggetrokken. Oh. En ja, was hij dan echt daar in dat klooster, ja, daar deed, had hij dan zijn taak, hè? Tuurlijk. En, ja, hij dus koopte. ja, hij koopte voor de meester. Ja. Voor mij schreef hij nog wel boeken. Want dat, dat, dat vertelde onze verteller dan ook in die verhalen. Dat hij daar ook wel een boek schreef. Eh, waarin hij dan, eh, waaruit wel bleek dat hij heel erg eh, vrouwendrank en seks miste. Uh, dus, <laughs> Maar hij was, hij was wel echt even van het, van het muzikale podium verdwenen. Echt jarenlang. Oh. En op een gegeven moment werd toen ook, toen hij daar was, ja, hij had alles losgelaten. Toen bleek ook dat zijn hele vermogen was weggesluist door zijn manager. <laughs> Oh. Slash ex-vrouw. Ja, ja, ja, Dus op een gegeven moment, eh, toen... hij eigenlijk wel weer naar buiten wilde, toen bleek dus dat hij, eh, dat ook een palatzak was. Eh. Ja, ja, dan moesten we weer al gaan optreden. En toen was hij eigenlijk noodgedwongen om weer te gaan toeren. En toen was hij toch al een jaar of 69, 70. Dat is zo oud toch Ja. Maar toen, en toen heeft hij eigenlijk zijn meest succesvolle tour, tournees heeft hij toen oh. gehad in die laatste jaren. gemotiveerd, ja. hij komt uit eh, Canada. Hè? Hij is geboren in eh, daar is hij opgegroeid, Montreal. De Joodse familie. Hè? En eh, zijn vader was heel jong dood. Dat komt ook wel eens terug in zijn, in zijn, teksten. Hij groeide een beetje op in de jaren begin jaren 60 volgens mij, in jaren 50. Ja, want hij was wel wat ouder ja, dan de normale toen, popartiest. En hij, wilde dus schrij hij was dichter en hij wilde schrijver worden. hij speelde daarnaast eigenlijk een beetje gitaar voor de fun. Okay. Dat deden ze ook met vrienden, gewoon gitaar spelen. Maar hij was echt van plan dichter te worden. En toen is hij ook eh, vertrokken is naar Londen, volgens mij, om een boek te schrijven. Eh, echt, echt, in 1960 of 1961 al. Oh, zo vroeg al, ja. ja. En toen daarna naar eh, ehm, Griekenland. Hoe heet het eiland nou? Hydra. Hydra. Ja. En daar heeft hij toen een paar jaar gezeten en heeft hij één of twee boeken geschreven. En, en, en geleefd. En, en daar ging hij ook wel eh, ook de liedjes schrijven. En daar is hij nog lang ook, dat huisje heeft hij lang aangehouden. Ja. Wanneer komt de eerste plaat eigenlijk uit? Hè? Suzanne of zo? Of, ja. was dat 1967. 67? 67, want... Ja. Hij, had hij had die boeken geschreven en dat, nou, dat was natuurlijk niet echt een, super succes. Dus voor mij kon hij daar niet echt van leven. Dus hij had bedacht, ik ga ook liedjes schrijven. En voor mij ging hij toen eerst liedjes schrijven voor anderen. Hij heeft okay. toen eerst voor Judy Collins eh, heeft hij toen die, die teksten geschreven. Voor Drag Rehearsal, eh, Drag Rehearsal Rack en, en ook Suzanne. En die hebben dat nummer eerder dan hemzelf opgenomen. Okay. En dat was toen een bekende zangeres in die scene, weet je, in de New Yorkse scene. Met, met Dylan en uh, eh, Joe en En, en dat werd toen een soort van klein hitje, in ieder geval lokaal, van, van haar. En toen eh, kwam het idee van. Eh, toen kwam hij zelf ook in de positie om een plaat op te nemen eh, ah, met, een, met een label. En, ja. ja. en ik weet, ik, ik, heb, ja, ik heb een boek ervan gelezen, maar ik weet dat die, die eerste optredens, dat, dat, dat, had hij, dat vond hij heel erg moeilijk. Dan, om, live op te treden voor publiek. Ja. En daar moest hij echt het podium op getrokken worden, zeg maar, die eerste paar keer. En door wie zou die beïnvloed zijn? rond die tijd, Nou, ik, ik meen dat hij dus wel ook de eh, country erg. ja, qua muziek, dat, eh, eh, de country. dat was ook wel echt... maar welke artiesten dat... ja, dat waren het ook wel... Hank Williams. Hank Williams en, enzovoorts. echt de, de oude, country muzikanten. En nou ja, Dylan was natuurlijk ook al, al wel voor hem als, als, als zanger bezig. Dus daar keek je ook naar. maar ook, ja, en, en in zijn teksten heel veel schrijvers en... en en, boeken, de, voor mij de, de, de, Tibetan Book of the Dead, dat, dat, ja, ik nog wel uit dat, dat, boek van. Ja, misschien moeten we meer kijken naar zijn invloeden eh, uit, eh, eh, uit boeken dan uit muziek of zo. Ja, dat is een beetje een combi, combinatie hè, bij hem. dus, uh, Hij is met boeken schrijven begonnen, maar op een gegeven moment is hij toch een beetje de muziekkant. Ja, en gedichten en... ja, ja. En hij had gewoon een soort vriendenclubje. Dat waren ook dan dichters. En daar, daar, daar trokken ze dan mee op. En dat gingen ze dan uh, eh, avond organiseren in, in, in Montreal, in, in kroegen, een dichtavonden. En dan gingen ze ook wat spelen. En... Timothy Leary en zo, ja. <laughs> Ja, ja. ik weet even... Ja, natuurlijk, de, de, de rugs die zullen ook wel een rol hebben gespeeld. Ik bedoel, in die, in die periode. Want, ja, eh, denk je? Iets later of zo? Hij heeft daar niet, niet heel veel over gezegd. Maar ik denk wel dat ze dus wel uh, een rsd tripje hebben genomen. Zo <laughs> hier en daar. Ja, ik, ten, tijde toen hij die boeken schreef, dan, dan, eh, dat, dat weet ik ook. van mij werd het ook in dat boek verteld. Dat hij dan, ja, dan ging hij op een gegeven moment echt nachten door eh, dat boek afmaken. Oké. En ja. Eh, ja, dat, dat doe je natuurlijk met hulpmiddelen, laat ik het zo zeggen. Dus, ja, ja. en van mij kwam het boek toen uit. Toen zat hij ook tien dagen in een. In, moest hij bijkomen in een sanatorium of zo. Weet je, het was, was, dus dat soort dingen. Ja, nee, dat is natuurlijk ook wel. Dat, ja. Ja, zoals een ladies man natuurlijk. Ja, De vrouwen die vielen voor hem. Ja. De een of andere manier, dat heb ik dan wel gelezen, dan wist hij de vrouwen te eh, behagen. <laughs> en niet alleen eh, met seks hoor, maar nee, gewoon nee, ook nee, met, zijn hele, met zijn hele. Ja, hij is al romantisch geweest, ja, Susanne. dat platte er natuurlijk ook af, inderdaad. Ja. Ja. Ja. maar dat is mooi, mooi aan Suzanne, want dat was dus geen eh, romantische relatie. Hè? Dat, dat, ging, dat ging het verhaal met Suzanne was, dat was een vriendin van een vriend van hem. Ja. Eh, eh, dat, en dat was een danseres ook in Montreal. Eh, en daar had hij een bepaalde klik mee. Dus daar kon hij goed mee opschieten. En daar, ging hij, daar maakte hij wandelingen mee langs de haven. En, ehm, maar, maar zij had een relatie met een vriend van hem. En uh, ja, dat, en daar had hij goede gesprekken mee. En, uh, dus het was een soort van uh, ja, geestelijke relatie. Oh, meer een maatje dan een... Ja, wel een heel erg diepe klik, maar niet seksueel, zeg maar. En, ja. Dus daar heeft hij toen dat, dat nummer over geschreven. For the dance, I'm sorry you're tired. The evening hardly begun. for the dance. Try to look inspired. One, two, three, one, two, three, one. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music. Pour stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that we're married. One, two, three, one, two, three, one. the dance and the baby you carried. It was almost a daughter or a son. And there's nothing to do but to wonder if you are as hopeless as me and as decent. We're joined in the spirit. we've come to some sort of agreement. as a feather.